Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Libië zeggen de opstandelingen de stad Sirte hebben veroverd. Dat heeft een woordvoerder gezegd tegen het persbureau Reuters. Er is nog geen officiële bron die de val van het Gaddafi-bolwerk kan bevestigen. Turkije wil gaan onderhandelen over een staakt het vuren in Libië. Dat zei de Turkse premier Erdogan tegen de Britse krant The Guardian. Hij vreest dat de militaire acties in Libië kunnen uitlopen op oorlogen als in Irak en Afghanistan. Het kan volgens hem desastreuze gevolgen hebben voor Libië en de NAVO, dat de leiding krijgt over de militaire acties tegen Libië. Het noordoosten van Japan is vannacht getroffen door een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter. Het centrum van de beving lag in zee voor de oostkust. Korte tijd was er een tsunami-waarschuwing van kracht, maar een vloedgolf bleef uit. Bij de kerncentrale van Fukushima wordt nog steeds geprobeerd de reactoren te koelen. Volgens Japanse media werkt bij één reactor de elektrische koelingsinstallatie weer. De Franse socialistische partij PS is de grote winnaar van de regionale verkiezingen van gisteren. Volgens de voorlopige uitslagen kan de PS rekenen op 36% van de stemmen. De UMP van president Sarkozy blijft steken op 20%, en het extreemrechtse Front National behaalde met de nieuwe leider Marine Le Pen ruim 11 De uitslag kan de toon zetten voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in een westers land blijft dalen. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat het aantal asielzoekers in 10 jaar tijd met bijna de helft is gedaald naar zo'n 360.000. In Nederland vroegen vorig jaar ruim 13.000 mensen asiel aan, dat is iets minder dan een jaar eerder.